Levi van Eck met het NOS-journaal. In de flat in Groningen waar vrijdagavond een ontploffing was... is een explosieve stof gevonden. De twee bewoners van de woning zijn aangehouden. De ongeveer 50 andere flatbewoners kunnen voorlopig niet naar huis. Ze werden gisteravond voor de tweede keer in 24 uur geëvacueerd. De politie dacht eerst dat de ontploffing werd veroorzaakt door een oven of gasfornuis... en dus werd het huis niet doorzocht. Dat gebeurde pas gistermiddag na een tip... Bij daglicht gaat het onderzoek verder. Tot die tijd kunnen de bewoners van de flat in Groningen niet naar huis. In Groot-Brittannië gaan vanaf 1 juni de basisscholen weer open. Kinderen tussen de 5 en 11 jaar mogen dan weer naar school. Dat schrijft de Sunday Telegraph, die de plannen om de lockdown te versoepelen heeft ingezien. Volgens de krant gaat premier Johnson de versoepeling binnenkort in een toespraak aankondigen. Als de huidige besmettingsgraad stabiel blijft... kunnen de eerste groepen in het voortgezet onderwijs op een latere datum weer naar school. De scholen in Groot-Brittannië zijn sinds 23 maart dicht. Tilburg roept inwoners op om alleen naar het centrum te komen voor een noodzakelijke boodschap. Volgens de gemeente is het te druk. Kom in het weekend niet tussen 2 en 4 uur s middags en als u komt dan het liefst alleen, schrijft de gemeente op de website. Tilburg vindt het goed dat lokale ondernemers gesteund worden, maar bij voorkeur door de weeks. Een supportersactie van voetbalclub Cambuur heeft in twee dagen tijd ruim 45.000 euro opgeleverd. De afgelopen dagen konden supporters met hun auto door het stadion rijden en een vrijwillige donatie doen. Cambuur gaat het geld gebruiken om via een kort geding tegen de KNVB alsnog promotie naar de eredivisie af te dwingen. Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden.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 the lights go down all around us and the curtain your dreams. The night is heartless. My shadows, they follow you. My shadows, they follow you in the darkness. Well, your eyes, they look like, like we start the progressive attack. Progressive attack. Progressive attack. Yo! to something.